Goedemiddag, ik ben Jasper Stads en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord-spelers landen rond deze tijd op Rotterdam de Heek Airport. Ze komen terug van hun Europese avontuur in de Conference League. Die finale was gisteravond in Tirana in Albanië. Het vliegveld roept fans op om vooral thuis te blijven, vertelt verslaggever Bo Heimissen. De spelers zullen zich dan ook niet laten zien, zeggen ze op het vliegveld. Want die zullen het gebied direct met een bus verlaten. Ja, helemaal voorkomen dat de fans komen, dat lijkt onmogelijk. Uh, zij houden er dus ook rekening mee dat ze wel zullen komen. Daar zijn ze ook op voorbereid. Want ja, er zijn toch genoeg supporters die hun club willen bedanken voor de Europese finale. Toch heeft het vliegveld liever van niet, want door hemelvaart is het nu al erg druk. Op een bedrijventerrein in Oudewater in Utrecht heeft de politie zakjes gevonden met vermoedelijk heroïne daarin. De drugs waren op een bijzondere manier verstopt in opgestapelde bakstenen. Er zijn vijf verdachten opgepakt. En China wil een deal sluiten met 10 eilanden in de Stille Oceaan... om zo meer invloed te hebben in dat gebied. Dat meldt The Guardian. De Britse krant heeft uitgelekte documenten ingezien... waarin staat dat het land op de eilanden politietrainingen wil gaan geven... zich met internetveiligheid wil bemoeien... en toegang wil tot grondstoffen in het gebied. En in Kesteren in Gelderland raken steeds meer katten zoek. In sommige straten raakten de afgelopen maanden en jaren katten vermist. Sommige dieren worden kilometers verderop gevonden in bossen, andere keren nooit terug. Bezorgde inwoners met katten vermoeden dat er een kattenhater actief is in het dorp, vertellen ze aan Omroep Gelderland. Ze hebben vannacht zelfs op straat gepatrouilleerd in de hoop een dader te vinden. De politie is van de situatie op de hoogte en raadt baasjes aan altijd aangifte te doen als ze denken dat een huisdier is gestolen. Het weer, het is een lekkere zonnige hemelvaartsdag. 17 tot 21 graden, maar door de wind voelt het wel een stuk kouder. Vanavond bewolkt met in het noorden kans op een paar spatjes regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd is de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar dicht bij Uitgeest. Dat komt omdat er eerder vandaag een bestelbusje in brand heeft gestaan. Die lekte olie en dat wordt nu opgeruimd. De weg is dus helemaal dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de af- en oprit. Hou rekening met een file van 5 kilometer vanaf Beverwijk en ongeveer 20 minuten vertraging.